12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko hoopt dat Duitsland... marineschepen naar de zee van Azov stuurt. Schepen van Duitsland en andere NAVO-landen zouden Oekraïne moeten bijstaan... en beschermen in het opgeleide conflict met Rusland. Oekraïne maakt geen deel uit van het bondgenootschap. Zondag namen de Russen drie Oekraïense schepen in beslag. Die waren onder een brug gevaren die Rusland verbindt met de Krim. Oekraïne is bang dat Rusland na de Krim nu ook de zee van Azov wil inlijven. De twee voetgangers die gisteravond ernstig gewond raakten bij een brug in Zaandam zijn van het omhoog en omlaag bewegende deel van de weg bij de brug gevallen. De man van 77 viel daarbij in het water. Een vrouw van 78 kwam op het vaste deel van de brug terecht. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met ze is. Ook is het nog onduidelijk van welke hoogte de twee ouderen vielen... en of de brug inderdaad plotseling openging, zoals ooggetuigen zeiden. De brug werd later op de avond vrijgegeven. Het kabinet zal het VN-migratiepact van Marrakesh steunen... maar komt wel met een extra verklaring om te voorkomen... dat migranten er te veel rechten aan kunnen ontlenen. Ingewijden bevestigen een bericht hierover in de Volkskrant. Morgen wordt het besproken in de ministerraad. Volgens voorstanders regelt het pact alleen maar een veilige, gereguleerde migratie. Tegenstanders vrezen dat het de deur openzet voor nieuwe, onbeheersbare migratiestromen. Bij de halve marathon van Shenzhen is afgelopen weekend op grote schaal vals gespeeld. Het Chinese persbureau meldt dat ruim 250 deelnemers valse startnummers hebben gedragen en de route hebben afgesneden. 21 renners met valse startnummers zijn voor het leven geschorst. De groep die van de route is afgeweken wacht een tweejarige schorsing. Het weer dan nog bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.